12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Voor het atoomprogramma van Iran verlopen volgens de Iraanse president Rouhani goed. Volgens hem is het mogelijk om binnenkort een akkoord te bereiken. Iran heeft de afgelopen week met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland in Zwitserland over het atoomprogramma onderhandeld. Volgende week worden de onderhandelingen vervolgd en eind maart moet er een voorlopig akkoord zijn bereikt. Iran zegt het atoomprogramma voor vreedzame doelen te gebruiken, maar het Westen is bang dat het land kernwapens ontwikkelt. De PVV wil over drie jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Bij de raadsverkiezingen vorig jaar deed de partij alleen mee in Almere en Den Haag. PVV-leider Wilders weet nog niet in hoeveel gemeenten hij in 2018 gaat meedoen, maar Rotterdam zit er zeker bij. Daar wil de PVV de strijd aanbinden met Leefbaar Rotterdam. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag verloor de PVV licht en moet de partij waarschijnlijk één zetel inleveren in de Eerste Kamer. Maar in Rotterdam werd de partij de grootste en ook in omliggende gemeenten deed de PVV het woensdag goed. In New York zijn bij een brand zeven kinderen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn tussen, 15, tussen 5 en 15 jaar en sliepen in een huis in de wijk Brooklyn. Dat meldden de Amerikaanse media. De moeder en een achtste kind zijn zwaar gewond geraakt. De kinderen zijn vermoedelijk broers en zussen van elkaar, maar dat is nog niet duidelijk. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Huizen in de provincie Groningen dalen bij elke aardbeving in waarde. Bij een beving zwaarder dan 2,2 op de schaal van Richter dalen de prijzen tot bijna 2 Dat blijkt uit berekeningen van de Vrije Universiteit. De waardedaling is te wijten aan het verminderde woongemak en de onzekerheid over de toekomst. Het onderzoek richtte zich niet op de materiële schade die aan de huizen wordt aangericht. Het weer, overwegend bewolkt, af en toe een bui en soms wat zon. Het wordt 9 graden, maar door de stevige noordelijke wind voelt het kouder aan. Morgen droog en geregeld zon, dan wel iets frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files bij werkzaamheden op de A4, naar richting Amsterdam bij Hoofddorp, 2 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag in beide richtingen bij Berkel en Roderijs, 3 kilometer. En door een spoedreparatie na een ongeluk op de A28 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweer 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.